What are you made up of? Oh, made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck I'm like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue You Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch. I'm a Reuben you, cunt. you want too much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat them, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh?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 Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het openbaar vervoer in heel België staat de komende ochtend stil bij de dood van een controleur. Bussen staan twee minuten stil en in treinen wordt passagiers gevraagd om om 10 uur twee minuten stilte in acht te nemen... De medewerker van het Brusselse vervoersbedrijf MIVB werd zaterdagochtend bij een verkeersruzie in Brussel zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Om tien uur wordt ook een stille tocht gehouden naar de plek van het incident. In Brussel rijden de trams, bussen en metro's in zaterdagochtend helemaal niet meer. Het personeel wil pas weer gaan rijden als de minister van Binnenlandse Zaken garanties heeft gegeven voor de veiligheid. Door de OV-staking in Brussel maken taxis in de Belgische hoofdstad overuren... Taxibedrijven krijgen tot vijf keer meer oproepen dan normaal. Bij het paasvuur in Esperlo is een cameraman van RTV Oost gewond geraakt. Dat gebeurde toen een kabel brak waarmee de grootste vuurstapel ter wereld overeind werd gehouden. De kabel raakte de cameraman in de rug. Hij is in een ambulance behandeld. Door de grote drukte kon de ambulance niet direct naar een ziekenhuis rijden. De vuurstapel in Esperlo van 45 meter 98 hoog was een wereldrecord. Aan de berg, die aan de basis een omtrek had van 160 meter, was sinds november gewerkt. Het vuur trok veel bekijks. Volgens de organisatie kwamen er zo'n 10.000 mensen op af. Een dronken man heeft in Rotterdam voor ophef gezorgd bij zijn aanhouding. De man gedroeg zich agressief, waarna agenten hem aanhielden en hem in een politiebusje zetten. In dat busje pakte de dronkaart het reservewiel, waarmee hij een ruit kapot sloeg. De agenten konden voorkomen dat hij naar buiten klom, maar een van de politiemensen raakte wel gewond door het glas. De dronken man is uiteindelijk in een politiecel gezet en de agent is in het ziekenhuis behandeld aan snijwonden. Het weer...